3 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Premier Rutte blijft erbij dat alle werkenden er in koopkracht op vooruit gaan. En dat de koopkracht voor mensen met een uitkering of gepensioneerden op peil blijft. Vooral de SP en GroenLinks benadrukten tijdens de algemene beschouwingen... dat veel mensen er juist op achteruit gaan. SP-leider Roemer vindt dat Rutte de koning in de troonrede iets heeft laten zeggen wat niet klopt. Maar premier Rutte benadrukte dat het bij koopkrachtplaatjes onmogelijk is om de effecten van maatregelen voor allerlei individuen precies in kaart te brengen. Minister Koenders ergert zich aan de manier waarop Hongarije omgaat met vluchtelingen. De botte opstelling van de Hongaarse regering helpt niet, zegt hij. Hongarije heeft de grens met Servië afgesloten. Er wordt een hek gebouwd en vluchtelingen die toch proberen het land in te komen... worden tegengehouden met traangas en waterkanonnen. Gisteren leidde dat tot rellen en gewonden. Door het harde optreden van Hongarije zoeken vluchtelingen nu andere routes. Koenders hoopt dat de Europese landen volgende week tot een gezamenlijke aanpak zullen komen van de vluchtelingencrisis. De Marchusee voert vanwege die vluchtelingenstroom meer mobiele controles uit aan de Nederlandse grenzen. Vrachtwagens, busjes en personenauto's worden van de weg gehaald en geïnspecteerd. Het doel is om mensensmokkelaars op te pakken. De mobiele brigades van de Marchusee krijgen hierbij hulp van de landmacht. Er wordt vooral gecontroleerd bij de grensovergang met Duitsland, bij de A12. Vorig jaar heeft de marechaussee in totaal 180 mensensmokkelaars aangehouden... op de grens van Nederland met Duitsland en België. De Roemeense premier Ponta is formeel aangeklaagd. Hij wordt verdacht van corruptie, belastingontduiking en het witwassen van geld. Ook zou hij, toen hij nog advocaat als werkte, eh, onjuiste verklaringen hebben afgelegd. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. Het is voor het eerst dat een zittende premier van het land strafrechtelijk wordt vervolgd. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer in het oosten. Vanuit het westen later opklaringen en waait een matige aan zeevrij, vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur ongeveer 17 graden. Morgen verandert er weinig. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag vanwege een spoedreparatie.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 Wel nee, Hans is al binnen. Dus de continuïteit is gewaarborgd. We gaan het tweede uur stevig van start met Dem. En daarna Q65. En nog heel veel lekkers daarachteraan. Nog veel plezier. van de Q65 met I Despise You. En de heren Nuyens, Bieler en Baar schreven dit nummer. En die alle drie, alle drie de heren waren lid natuurlijk van de Q65. En we begonnen met them met Mystic Eyes. En dat stond op het album The Angry Young Them, Maar werd ook uitgebracht als single. En de B-kant daarvan, If You and I Could Be As Two... die draaien we binnenkort ook. Want die is eigenlijk... Maar anders maar wel beter dan Mystic Eyes. Jawel. Ehm, we gaan even naar 1959. Luisteren naar Connie Francis en Lipstick on Your Collar. was 21 jaar en toen had al haar derde top 10 hit. En dit was die derde dan. Lipstick on Your collar uit 1959. We gaan naar het jaar 1985, naar het LP Hunting High and Low... van de groep AHA, met hun eerste hit Take On Me. Ja, die 85 was dit eh, de groep AHA met Take On Me. We gaan luisteren naar eh, een groep die eh, diverse keren van naam is veranderd. Chicago Transit Authority, CTA en Chicago. Wij houden het gewoon bij Chicago. Hier zijn ze met Wishing You Were Here. show. a heavy load, but I'll be by. Ooh, wishing you were, wishing you were here. Pay the price, make a sacrifice, and still I'll try. music, more music, more music, more music, more. l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. chanter avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. tout le temps. Tout le temps. tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non gekomen uit eh, de, eh, het koor Le Petit Chanteur d'Anière, waren dit Le Popie. En die jongetjes van toen, die zijn inmiddels ook alweer 44 jaar ouder. Want dit nummer kwam uit 1971. Dat zijn nu ook eind 50ers, begin 60ers de mannen. Nono Rihanna Changé. We krijgen nu een dubbele dosis Mark Napfler.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 any old music will do. begonnen dus met eh, Mark Knopfler zelf... met zijn compositie Darling Pretty, die hij zelf zong... van de cd Golden Heart. En daarna hoorden we zijn compositie Private Dancer... in ruim zeven minuten gebracht door eh, Tina Turner. Zijn we toe aan de Beatles single van deze week. En dat is Paperback Writer met als bekant Rain. Ehm, uitgebracht op 10 juni 1966. En het bijzondere was dat eh, voor deze single voor het eerst eh, ehm, wat meer attentie werd gelegd op de basgitaar van Paul McCartney. Hij gebruikte voor Paperback eh, Writer een Rickenbacker. En eh, John Lennon had gezegd dat hij niet begreep waarom de baspartij op de singles van Wilson Pickett altijd zo prominent aanwezig waren. Daar hebben ze dus wat aan gedaan. Paperback Writer en Rain van The Beatles. Uitgebracht op 10 eh, juni 1966. Paperback Writer en Rain. En inderdaad, de baspartij was prominent aanwezig. We gaan naar eh, Chuck Berry, grote vriend van de Beatles. 1958, Johnny Be Good. Chuck Berry. En dan draaien we nu de voortops. Tops. dat doen we niet zomaar. Nee, dat doen we voor mijn lieve vriendin Jannie. En zij houdt daar ontzettend van. En terecht natuurlijk. Jannie, speciaal voor jou de voortops Tops en Walk Away Renee. Bye. Ik weet zeker dat Johnny daarvan heeft genoten. Walk away René <laughs> en de Four Hans wordt even een beetje niet goed. <laughs> goed, we hebben <laughs> twee uur hebben we last van eh, lange uitvoeringen. We hadden net uh, Tina Turner met een uitvoering van meer dan zeven minuten. En nu krijgen we dik zes minuten. Zes minuten en veertig seconden van de Simple Minds en Belfast Child. their troubles about. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say trouble not gonna pull the old town down. One day we'll return. Simple Minds met eh, Belfast Child uit 1989. En dan zijn we weer toe aan de allerlaatste van de, deze matchbox. En het wordt echt een heel mooie van de Rolling Stones. Van de LP Between the Buttons geschreven door Mick and Keith. Hier is Backstreet Girl. girl. Please don't be part of my life. Please keep yourself to yourself. Please don't you don't come knocking at night. These never ring on the phone. Your manners are never quite right. These take the favors I grant. Curtsy and look nonchalant just for me. Don't just you be my backstreet girl. Just you be my backstreet girl. Paul en Mary Ford waren er een beetje stil van. Zo mooi. De Rolling Stones en Backstreet Girl. We hebben nog een halve minuut. Gaan we even afscheid nemen van deze Matchbox. We wensen u een, eh, in ieder geval een droog weekend. En misschien wel een beetje zon erbij. En graag tot de volgende week. En de komende twee uur veel plezier met Hans en zijn ZFM Muziek Boulevard Live.